5 uur. Zit van der Linde met het NOS-journaal. Om te voorkomen dat het woningtekort verder oploopt... moeten er de komende 10 jaar 845.000 nieuwe woningen gebouwd worden... staat in een rapport van het ministerie van Binnenlandse Zaken. Volgens het rapport komen starters, middeninkomens en kwetsbare groepen nu maar moeilijk aan een goede woning. Het kabinet zei twee jaar geleden dat er jaarlijks 75.000 woningen bij moeten komen. Maar vanwege stikstof- en PFAS-problematiek wordt dat streven voorlopig niet gehaald. Het coronavirus is wereldwijd inmiddels bij meer dan 8 miljoen mensen vastgesteld. Dat gaat om de geregistreerde gevallen. Het werkelijke aantal ligt hoger. Het epicentrum ligt sinds vorige maand in Latijns-Amerika. Daar groeit het aantal besmettingen het snelst. De Verenigde Staten heeft met 2 miljoen de meeste geregistreerde besmettingen. Het aantal geregistreerde doden wereldwijd is nu meer dan 434.000. In Mali zijn militairen van het regeringsleger aangevallen door extremistische milities. 24 militairen zijn dood. Acht overleefden de aanval. Het gebeurde in het noorden van het land, waar meerdere groepen moslim-extremisten actief zijn... die banden hebben met IS en Al-Qaeda. Afgelopen weekend werden in Mali ook twee VN-vredesmilitairen gedood. Het Franse leger stuurde eerder al versterking naar West-Afrika... om de terroristengroepen te helpen bestrijden. In de Alpen is een jong Frans klimtalent omgekomen. De 16-jarige Luce Douadi gleed van de rotsen tijdens een klimuitje met vrienden. Ze wordt omschreven als een van de grootste talenten binnen de klimwereld. Franse autoriteiten onderzoeken de toedracht van de fatale val nog. En het weer. In het noordoosten meerdere buien. In het zuiden klaart het langzaam op. Het is rond de 14 graden en het kan mistig zijn.